7 uur. Marnix Hampersen met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt... zijn volgens een prognose gewonnen door het CDU. Bij het sluiten van de stemlokalen stonden de christendemocraten op 35 procent. De rechtspopulistische AFD volgt met ruim 23 procent. De prognose is een opsteken voor het CDU. De partij staat er in de peilingen niet goed voor. De verkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn de laatste in Duitsland... voor de landelijke verkiezingen in september. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben een dochtertje gekregen. Een meisje heet Lilybeth Diana, met als roepnaam Lily. Het meisje is vrijdag geboren in Californië, waar het stel woont. Het is het tweede kind van Harry en Meghan na zoon Archie, die in 2019 werd geboren. Volgens een verklaring van het stel gaat het goed met moeder en dochter. Paus Franciscus heeft geen excuses gemaakt voor de misstanden op scholen voor inheemse kinderen in Canada. Premier Trudeau had daarom gevraagd nadat bij een voormalige katholieke kostschool de resten waren gevonden van 215 kinderen. De instelling werd in 1978 gesloten. De paus sprak van een schokkende vondst en riep politieke en katholieke autoriteiten op om de zaak te onderzoeken. Canada bracht inheemse kinderen tot in de jaren 70 onder in christelijke kostscholen om ze te dwingen tot integratie. In de instellingen waren de leefomstandigheden slecht. Het partijbestuur van het CDA onderzoekt uitspraken van Siewert van Linde over zijn mondkapjesdeal. In Buitenhof zei Van Linde dat hij vorig najaar het CDA inlichtte over zijn verdiensten. Het partijbestuur zegt op Twitter dat daar niks over bekend is. Van Linde zei dat hij de rendement uit het geld wil besteden aan onderzoek naar kanker. KWF Kankerbestrijding twittert dat KWF geen prijs stelt op het geld... en dat Van Linde dat beter kan terugstorten. Het weer droog en zonnig. In het oosten blijft het nog lang bewolkt. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 17 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 good question for the Barbie They don't look like Ken Hardly have a heart de fermer ma gueule Si ce J'ai envie de me casser la voix Casser la voix Casser la voix Casser la voix Casser la voix qui est marqué sur les murs.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 it be. Well, see, I didn't know my father like the way that you know me. Somehow life is just too short for us to never be in touch. Oh, that's why I wanna tell you that I love you very much.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 I heard it was the wrong things I get right. I'm blaming all the monsters in my mind. With stories from outside these prison walls. Cause even if we take control Believers Let's raise a toast Enjoy the show We yeah.